Jan van der Putten met het NOS-journaal. De cardiologen van het Puttenziekenhuis in Spijkenisse gaan een eigen onderzoek doen naar hun afdeling. Ze willen daarmee de kritiek van de inspectie voor de gezondheidszorg weerleggen. De inspectie sloot de afdeling vorige week en schorste vanochtend de vier cardiologen. Onder meer vanwege het hoge aantal sterfgevallen in 2010. De vroegere directeur van zorginstelling ANSA heeft een boete van 3,1 miljoen euro gekregen. De 50-jarige vrouw had gefraudeerd met persoonsgebonden budgetten en huursubsidies. Aanvragen van cliënten dikte ze aan en het verschil stak ze in eigen zak. In maart was ze al veroordeeld tot 2,5 jaar cel. Haar echtgenoot van 48 kreeg 240 uur werkstraf. De twee hielden in totaal ruim 3 miljoen euro achter. Dat gaven ze uit aan huizen, auto's en sieraden. Het westen van Groot-Brittannië wordt geteisterd door zware stormen en regenbuien. In Wales, Devon en Cornwall zijn rivieren buiten hun oevers getreden... en op meer dan 70 plaatsen wordt gewaarschuwd voor overstromingen. Het centrum van de kuststad Plymouth is voor een deel afgesloten omdat de dakpannen van de gebouwen vlogen. Britse weerkundigen vrezen dat het de komende dagen nog erger wordt. In Tel Aviv is een Arabische Israëliër opgepakt die verantwoordelijk zou zijn voor de aanslag op een bus. Dat meldt het Israëlische leger. Door de explosie raakten 22 buspassagiers gewond. De opgepakte verdachte zou lid zijn van Hamas. Hamas zei meteen na de aanslag al dat het daarvoor verantwoordelijk was. RTL stopt na dit seizoen met het uitzenden van de Formule 1. Dat heeft commentator Olaf Mol gezegd op Radio 538. Vanaf 2013 worden de Grand Prix uitgezonden op Sport 1... waarvoor kijkers een apart abonnement moeten afsluiten. Volgens Mol is de tijd voorbij dat Formule 1 op een open zender te zien is. De BBC zendt vanwege de bezuinigingen sinds begin dit jaar slechts de helft van de races live uit. Het weer toenemende bewolking, vooral aan de kust veel wind en het blijft droog. Minima vannacht tussen 4 graden in het oosten en 7 aan de kust.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 Beat that nick, but not the way that we play. Dogtown, Bloodbath, Ribcage, tail. Standing in line to see the show tonight, and there's a light on, heavy glow. I know you want the whole one. Not on straight, but I'm about to blow one. Bite that mic, I know you never stole one. Girls that like a story, so I told one. Salford, mainline, cashback, hot top. Standing in line to see the show tonight, and there's a light on. Heavy glow, by the way, I tried to say I'd be there.